zou zijn betaald door de Roermondse wethouder van de Rij. Die wordt verdacht van corruptie. Beker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de afspraken met Van Rij op papier had moeten zetten. Dan was hij nu beter in staat geweest er vragen over te beantwoorden. De bewindsman erkent ook dat hij het belang van de vragen van de media over de reclamezuil aanvankelijk heeft onderschat. Oud-VVD-gedeputeerde Hoijmaiers en zijn voorganger hebben jarenlang een rapport geheim gehouden over het terrein van de oude kruidfabriek in Muiden. Ze zouden dat hebben gedaan op verzoek van de eigenaar van de grond, Rolf Visser. Dat meldde het tv-programma Nieuwsuur. Visser wilde 2000 woningen bouwen op het terrein. Dat aantal was volgens hem nodig om de kosten van de sanering van de grond terug te verdienen. De gemeente betwijfelde of de grond wel zo erg vervuild was en vond 2000 woningen veel te veel. Uit het geheim gehouden rapport uit 2004 zou inderdaad blijken dat het terrein minder vervuild was dan Visser beweerde. Tsjechië fraudeert op grote schaal met Europese subsidies. Dat schrijft Dagblad Trouw op basis van vertrouwelijke documenten van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie. De Tsjechische autoriteiten zouden Brussel stelselmatig hebben voorgelogen. Er werden bijvoorbeeld kosten voor een project in rekening gebracht waarvoor nooit een factuur is overlegd. Vanwege de fraude heeft de Europese Commissie de subsidie met 450 miljoen euro gekort. Het weer, veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied langzaam het land in. Pas tegen de avond bereikt de neerslag het noordoosten van het land.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 They paved paradise and put up a fucking lie With a pink hotel till it's gone. It'd be a paradise to put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And charged the people a dollar and a half to see them.